Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier May heeft prins Harry en Meghan Markle gefeliciteerd met hun huwelijk. Ze schreef op Twitter de hoop uit dat iedereen via de festiviteiten meedoet een schitterende dag heeft. Zoals verwacht krijgen Harry en Meghan de titel hertog en hertogin van Sussex. Op dit moment komen veel belangrijke gasten en beroemdheden aan op Windsor Castle, zoals George Clooney en zijn vrouw Amal en Victoria en David Beckham. De 600 genodigden moeten om kwart over twaalf binnen zijn. Tegen half één arriveren de leden van de koninklijke familie. De huwelijksceremonie in St. George's Chapel in Windsor begint rond één uur. In Italië mag de aanhang van de rechtspopulistische partij Lega dit einde zijn mening geven over het concept regeerakkoord met de Vijf Sterrenbeweging. De leden van die, die partij gingen gisteren al akkoord met de plannen. Verwacht wordt dat ook de achterban van Lega ja zegt. In het concept regeerakkoord beloven de partijen meer belastingverlagingen, een lagere pensioenleeftijd en een soort basisinkomen. Ook willen de partijen dat de strenge Europese begrotingsregels worden herzien. De Europese Unie en de financiële markten maken zich zorgen. Verwacht wordt dat ook de achterban van Lega ja zegt tegen de plannen. In Waalwijk is een man aangehouden die haaientanden op de weg aan het schilderen was. Volgens Omroep Brabant vindt hij dat auto's veel te hard door de wijk rijden... en nam hij daarom zelf verkeersmaatregelen. Hij was van plan op elke hoek van de straat haaientanden te schilderen. De gemeente Waalwijk heeft het wegdek inmiddels schoongemaakt... en de rekening gaat naar de boze man. Het weer, eerst overal bewolkt, maar later vooral in het oosten en zuidoosten ook wat zon.